Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft de FBI opdracht gegeven om aanvullend onderzoek te doen naar rechter Kavanaugh, zijn kandidaat voor het Hoge Rechtshof. Het onderzoek moet binnen een week zijn afgerond. De Senaatscommissie voor Justitie heeft Kavanaugh voorgedragen als kandidaat voor het Hoge Rechtshof, maar de Senaat stemt pas over zijn bedoeling als het FBI-onderzoek is afgerond. De voordracht van de conservatieve republikein volgt een dag na de openbare hoorzitting... wegens de beschuldiging van een vrouw dat hij haar heeft aangerand toen ze 15 was. De politiek zal keuzes moeten maken om het doel van het klimaatakkoord te halen... zegt het Planbureau voor de Leefomgeving. In 2030 moet Nederland minimaal 49 minder broeikasgassen uitstoten... ten opzichte van 1990... Zo staat in het regeerakkoord. Maar Nederland hangt onderin de lagere middenmoot... van landen die hun broeikasuitstoot terugdringen. Tot 2016 is die in Nederland afgenomen met 12 procent. Nederland behoort ook tot de koplopers... als het gaat om broeikasgasuitstoot per hoofd van de bevolking. De uitstoot van het broeikasgas CO2 is de laatste jaren nagenoeg onveranderd hoog gebleven. De KNSB blijft de trainingsgroep voor topschaatsers zonder ploeg financieel de rest van het seizoen ondersteunen. Zodra schaatsers en coach een ploeg hebben gevonden, houdt die ondersteuning van KNSB en NOC-NSF op. Bij de start in juni bestond de groep uit elf rijders. Zeven daarvan zijn nog altijd op zoek naar een geldschieter. De politie heeft 26 studenten aangehouden... die vandaag het PC-hoofdhuis van de Universiteit van Amsterdam hadden bezet. De mobiele eenheid werd ingezet. Een grotere groep studenten is daarna uit eigen beweging vertrokken. De studenten protesteerden tegen bezuinigingen in het hoger onderwijs... en tegen het diversiteitsbeleid van de Universiteit van Amsterdam.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 Après le succès imprévu du titre It's My Life, il dit merci à tous les autres disjockeys pour leur coopération fantastique. Un merci particulier à NBG, à Future Breeze et à Jean-Paul. Alors, à votre demande répétée encore une fois.